Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Drenthe is vanmiddag een trein op een auto gebotst. Het gebeurde op een spoorwegovergang in het buurtschap Broekhuizen bij Meppel. Volgens de politie is er één gevonden. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Dus Tussen Meppel en veen rijden tot drie uur vanmiddag geen treinen. De politie is gisteravond binnengevallen bij een feest van een motorclub in Waalwijk. De motorclub heeft mogelijk criminele connecties. De politie vermoedde dat leden vuurwapens bij zich hadden. Volgens ooggetuigen was er op het moment van de inval een kinderfeestje aan de gang... in het pand op een industrieterrein. De politie spreekt van een clubavond waar ook kinderen bij waren. Agenten vonden geen wapens, wel werden drugs in beslag genomen. Niemand is aangehouden. Bij een zwaar ongeluk op de A1 bij Voorthuizen zijn vanmorgen meerdere gewonden gevallen. Zeker vier auto's en een vrachtwagen waren daarbij betrokken. Op de weg was het een ravage. Wetenschappers van de universiteiten van Cambridge en Cardiff zeggen dat ze het oudste bos ter wereld hebben gevonden. Het zou gaan om een 400 miljoen jaar oud versteend woud in het zuidwestelijke puntje van Engeland. Daarmee is het bos ongeveer 4 miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder. Dat was een bos in de Amerikaanse staat New York. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot staan in de finale van het beachtoernooi in Qatar. Nederlandse duo versloeg de Noorse winnaars van vorig jaar in twee sets. Later vandaag staan de twee in de finale tegen de Zweden. Boermans en de Groot speelden het afgelopen seizoen amper samen wegens blessures. Daarom moeten ze nog aan vier evenementen deelnemen om in aanmerking te komen voor de Olympische Spelen. Het weer vanmiddag is het zonnig met 11 graden in het noorden tot lokaal 16 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht langzaam meer bewolking. In het zuiden ook kans op wat regen. Morgen veel bewolking, soms wat regen in het zuiden bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen. Er staat daar 3 kilometer file en hou rekening met 10 minuten oponthoud. Er zijn drie rijstroken afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. Just one and I know it's gonna be A love impossible affair. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, de Zandvoortse radio, tot aan 5 eh, uur met eh, dit uh, radioprogramma. En eh, Bill Withers en een eh, Lovely Day was de eerste die we draaiden na eh, tweeën. En een lovely day is het. Zeker, en dat was nog de Sunshine Mix ook. Dus, nou kijk, nou dat komt helemaal perfect Helemaal uit. goed, Goedemiddag je, goed je weer te zien, Mo. Ja, dankjewel. Zo, hoe is jouw week geweest? Beetje nou, lekker? Ja, rustig, druk, rustig, druk. Ja, het, een beetje wisselvallig, net zoals het weer, Ja, het seizoen gaat weer beginnen, hè. Dus, ja, druk in de voorbereidingen druk voor in de voorbereidingen. voor Linnaeus of. Want Zeker. die gaat 27 maart weer open. Ja, je, je, je, loopt... Oh, wat horen we oh. nou? Ja, piepertje. Oh, ja, ja, nee, de voorbereidingen zijn de volle gang. En alle autootjes van mij die moeten allemaal weer eh, veilig zijn natuurlijk. Ja. Dus eh, daar gaan we allemaal eh, voor zorgen. Zeker. Maar goed, wij zitten hier tot vijf uur met z'n tweeën. Ja, en wat gaan we allemaal doen? Nou ja, heel veel. Maar dat wist je al. Nee, dit is natuurlijk voetbal weer voetbal is weer tegen Edo, als ik het goed zeg. Het is zeker voetbal weer. <laughs> Voetbal weer, Ja, het is heerlijk weer om te voetballen. Nee, er, ik weet niet. Vorige keer dat ik zat was er geen voetbal namelijk. Dus voor mij is er is weer voetbal. Ja, gelukkig. En we spelen uit eh, vandaag tegen Edo, wat je al zei. heel goed. Eh, we hebben het weerbericht zo direct. Evenementagenda. Eh, we hebben nog een mooie interview volgens mij klaarstaan... die al eerder is geweest. Iets met geld. Ja, borgeld. Borgeld, juist hem. En natuurlijk is er Formule 1... Hoe kan het ook anders in Formule 2, et cetera. En daar gaan we natuurlijk met eh, Randall Lawson over praten. Maar dat is de derde uur pas. Ja, joh, te veel om op te noemen eigenlijk. Zeker, en heel veel lekkere muziek. Ja. En ik heb eh, de nieuwe, nou ja, nieuwe. Ik heb een eh, single van uh, Camila Cabello voor je. Oh, Dit is Don't Go Yet. platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you've been mesmerized. Oh, find the corner there, your hands in my hair. Finally, we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet. Oh. Again, what I margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Oh, Cabo, met that girl in Cabo. Wearing Ferragamo. We was going shot for shot for shot like Desperado. Snuck into the bathroom might be a problem. I should probably stay away. Girl, you crazy. Couldn't even wait for the room. Shaking, shaking, trying to keep up with you. Hey, you're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me Text me in the morning, put on a performance. I be going shot for shot for shot. She think I'm Jordan, but she screamed a ruler. My ego enormous, feeling up your body, babe take it off? yeah, you take it off. Is it hard enough? Yeah, it's hard enough. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. En dat hoor je uiteraard ook aan de muziek. Als eerste Camilla Cabello en daarachteraan uh, eh, Jason Derulo. En de Sparsi Margarita. Ken je die plaat allemaal, of niet? Spicy Margarita, ik lust er wel eentje. Ja, nou ja. Nou, heerlijk. Zeker, deze tijd. Nou, ik moet zeggen, de afgelopen dagen is het natuurlijk een eh, mooi weer geweest. En het strand is eh, weer eh, open gegaan. De meeste zijn begin deze maand open gegaan. En hier loop ik vaak op de boulevard. En dan zie ik echt wel dat die terrasjes alweer ram en ram en ram en ram en ram vol zitten. Dat is een uh, mooie, mooie, mooie voorbode. over de cocktails gesproken. Zeker. Nou, <laughs> wil, jij op de foto, Mo? wie wil er op de foto? Met wie wil, wil je op de foto? Nee, dat is een mooi bruggetje inderdaad erop. Eh, ik hoef niet per se op de foto. Maar de gemeente is op zoek naar mensen uit Zandvoort... die graag op de foto willen voor de beeldbank van de gemeente Zandvoort. En ze willen dan graag echte Zandvoorters laten zien van eh, jong tot oud. En denk dan aan foto's die mensen die op het strand zitten... waar ik het net eens over had. Of de hond uitlaten, waar ik het ook net over had. Eh, hardlopen, daar ga je mij niet zien doen. Of skaters zie je mij ook niet doen. <laughs> nee, maar denk bijvoorbeeld na... of een opa en een oma met de kleinkinderen in de speeltuin... of Rob die eh, aan het eh, freerunnen is of zo. Eh, weet ik veel. Lekker op balkon aan het zitten is. Ja, bijvoorbeeld. Nou, wil je je aanmelden voor? Stuur dan even een e-mail naar redactie.zandvoort.nl. En doe dat dan met je contactgegevens. Een fotootje van jezelf en wat informatie over jezelf. En laat dan even weten wanneer je beschikbaar bent voor die foto. En hoe, of wat je dan ook in gedachten hebt. En dan gaat de gemeente een afspraak met je maken. En dat komt dan in de beeldbank en die gaan ze dan gebruiken voor een website, social media, rapporten, eh, persberichten, noem het maar op. En uh, er wordt allemaal een toestemmingsverklaring ondertekend. Mocht je nou uiteindelijk eh, volgend jaar denken van... ik wil niet meer dat die foto gebruikt wordt... dan kan je dat gewoon altijd nog intrekken. En je krijgt de foto zelf ook. En een VVV-bonnetje. Kijk, kijk, kijk. daar doen we het dus, voor, Ramon. Helemaal compleet. Mooi. Dus de foto kan je sturen naar de redactie zandvoort.nl. Ja, en dat is gewoon een foto van jezelf. Hè? Dat is een beetje niet idee, hebben. De daadwerkelijke foto wordt uiteindelijk nog gemaakt. Voor de duidelijkheid. Eh, ja, Zullen we deze dan ook meteen even doen? Ja hoor, want de, kick-off eh, begint eraan te komen. Welke kick-off? Nou, de kick-off van de Pride at the Beach. Over een eh, kleine negen dagen, op maandag, vindt de officiële kick-off plaats van Pride at the Beach 2024. En bij deze kick-off geven de organisatoren een presentatie over het evenement... dat uiteindelijk op 28, 29 en 30 juli voor de achtste jaar op rij terugkeert naar het Zandvoortse. Nou, vanaf 7 uur eh, gaan de deuren open. En waar zal dat dan zijn? Amsterdam Beach Hotel. Ja, heel goed. En David Molenburg, de burgemeester en wethouder Lars Carré... zullen daar ook aanwezig zijn. Nou, je kan gewoon binnenlopen en je hoeft je van tevoren niet eh, aan te melden. Dus eh, maandagavond uh, eh, 18 maart in het eh, Amsterdam Beach Hotel. En dat zal ongeveer duren tot 9 uur. En je krijgt ook nog een hapje en een drankje erbij. Kijk, ik zou gaan, Mo. bijna. Zeker, <laughs> bijna. <laughs> Oké, dankjewel hè, voor de berichten weer. Ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan. Hij is onder meer verkrijgbaar in de Play Store. Daar is hij weer beschikbaar. Ze hadden hem eerst geweigerd in de Play Store. Ik kan, me niet, ik kan me niet voorstellen dat mensen hem nog niet hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Maar je weet het maar nooit. Je weet het niet. Dus ga naar de Play Store en download hem nu... en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. was eh, Eddie Murphy en eh, Party All The Time. We gaan zo dadelijk het eh, weerbericht doen. daar is Maurice Mulder al helemaal terug mee bezig. Dus de laatste nieuwtjes over het weer hoor je zo dadelijk. Uh, But they make it very clear, they've got no room for ravers.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 Althans, zo ziet het er bijna uit. Maar of het ook echt een zomerse dag blijft, dat hoor je dadelijk in het weerbericht. Erachteraan draaien we trouwens de Plain White En uh, Hey die Delilah. Nou, voordat we naar het weer gaan heeft uh, Mo eerst nog wat over eh, speeltuinen? Wat, eh, wat is daarmee aan de hand, Mo? Nou, de speeltuin gaat weer zeven. Oh nee, die bedoel je niet. <laughs> nee, de speeltuin hier in Zandvoort. Want op vier plekken in ons dorp worden deze zomer speelplekken opnieuw ingericht. En daarvoor vraagt de gemeente de volwassenen en de kinderen mee te denken. Nou, de plekken die de gemeente Zandvoort nu samen met iedereen hier op Zandvoort wil ontwerpen... dat zijn de plekken de Schelpenplein, Helmerstraat, Secretaris Bosmanstraat en Martinus Nijhofstraat. En je kan een eh, verlanglijstje doorgeven, zoals het zo leuk is eh, voor de kids. En dat kan je nog doen tot 15 eh, maart. En dat kan je op de projectpagina doen van de gemeente Zandvoort. Dus ga even naar zandvoort.nl. En dan kan jij voor de vernieuwing van de sport in de speelplekken kiezen. En dan je verlanglijstje invullen wat jij nou wil zien op welke locatie. Kijk, nou dat is mooi. Ja toch? Dus zeker kinderen, doe daar aan mee. En jullie bepalen ook hoe jouw speeltuin eruit gaat zien. En dan kan je ook even langs gaan bij eh, Maurice, hè? als je wil weten eh, hoe de speeltuin eruit ziet. Dat is Europa's grote speeltuin. Ja, eh, oké, die is net even anders, net even groter. Maar die kleine die zijn natuurlijk ook heel leuk en die worden mooi ontwikkeld hier in Zandvoort. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Hoe gaat het weer worden? Gaan we echt die zonnige voorjaarsdagen krijgen? Maurice heeft het allemaal uitgezocht voor ons. Hoor zo dadelijk in het weerbericht van ZFM. Maar eerst Baltimora met zijn Tassamboy. zo'n uh, zomerklassieker, hè? Joh, de Baltimore en zijn Tarzan Boy. Ja, en eh, met de muziek en het weer, daar krijgen we al een beetje zin alvast eh, in het zonnige weer, Mo. Ja, ik hoop wel dat het dan ook zonnig blijft. Ja, blijft het zonnig? Ja, vandaag sowieso wel. Maar vanmiddag kunnen er wel wat sluierwolken en stapelwolken zichtbaar worden. Het blijft droog, gelukkig. En bij de meest matige oostenwind loopt vanmiddag het kwik op naar ongeveer 13 graden. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt wel af naar een graad of 5. Nou, morgen is het over het algemeen bewolkt, helaas. Maar het blijft vrij wel overdag eh, droog. Pas in de avond is de kans op een eh, lichte neerslag. de oost- tot noordoostenwind is matig en het wordt morgen een graadje of 12. Nou, trekken we even over het weekend heen naar eh, de maandag toe. Is het wederom bewolkt en kan er wat lichte regen of motregen vallen. En dan waait er een zwakke noord-noordoostenwind en dan wordt het een graadje 11 dinsdag en de rest van de week eh, kan het ook nog kans zijn op wat lichte neerslag. En het is dan eh, een gaatje of tien eh, de dagen zo door. Oké, nou ja, best wel redelijk weer dus. Ja, absoluut. absoluut. Je mag nog niet klagen. Het is pas maart, jongens. Het is pas ja, maart. Ja, ja, het is net begonnen. we zien het zonnetje, we willen al zomer hebben, maar dat is het niet. Nee, maar de mensen vinden het wel lekker af en toe een terrasje kunnen pakken. Absoluut. En, uh, en <laughs> ja, ja, de mensen zien dat Ja, als je op de webcam kijkt, eh, dan, dan, eh, gaat het dan weet je wat er gebeurt. een eh. <laughs> gebaar bij absoluut. ja, dat is even een onder ons. Ja, dat is een dingetje. Ja, ja, ja. zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio. Mocht je dat willen, dankjewel voor het weerbericht voor de komende dagen, Meneer Mulder. Ja, meneer Ja, ricoweer.nl. Dan kan je het zelf ook even nalezen voor de komende dagen. Als je nog iets wil gaan ondernemen hier in de regio. de single van uh, eh, Cici Penniston. Nee, niet uh, Finally, maar de andere grote hit eh, van ze. Dat was We Got A Loving. De zaterdagmiddag van CFM. En dat betekent dat ze dadelijk ook weer voetbal hebben. Want Piet is vandaag aanwezig bij de wedstrijd tegen Edo. We spelen vandaag uit in een stadion dus in Haarlem. En hoe die wedstrijd gaat verlopen, dat hoor je de hele middag hier bij Zandvoort op zaterdag. Maar tot het zover is draaien we deze plaat nog even van eh, Raccoon. Hier is uh, Nico Park, goodbye. they were screaming and saying You should get up cause you got shit to do Meanwhile people all dress up and do what they do That doesn't mean don't wanna be that fool that goes blind through the day. I wanna hear what I need to hear. Just don't break my heart. Just don't break my heart. And good friends remember good times that they got, and then bury the bad ones for later. A few words of wisdom I gladly lekkere meedoelplaat, hè, deze. Raccoon en een eh, nickel for goodbye. We gaan naar Haarlem toe, naar het eh, stadion van eh, Edo. Want dat is de ploeg waar we vandaag tegen spelen. Daarbij aanwezig is Piet Pijper. Goedemiddag, Piet. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo weer een nieuwe wedstrijd, als het goed is, net begonnen. Ja, we zijn in, in de 10e, 11e minuut inmiddels. Maar we zitten niet meer met een blanke stand. Want we staan eh, met 1-0 achter. En eh, dat is wel een beetje jammer. Het was een, aanval van Ede door het midden. En eh, dus de keeper heeft hem nog in derde instantie ging onze keeper voorbij. Dus het is heel jammer, we staan 1-0 achter. Uh, met de opstelling betreft kan ik melden dat Ricardo van de Burg, de die is geschorst. Dus die kon niet spelen vandaag. En Silvio Kubashi, die is vorige week geblesseerd uitgevallen. Die kan ook niet spelen. En voor, voor deze beide speelt dan uh, Dex Takken en het jongetje de spits Salim Vertoet. Dus 1-0 achter. Het is hier een, uh, ja, een lekkere eh, mooie, mooie, mooie ambiance. Een mooi veld. En, eh, wat schouwers langs de lijn. Maar ja, we worden van zo'n stand worden we natuurlijk niet vrolijk. Nee, was het een, eh, ja, eh, even eh, om het zo te zeggen, terechte doelpunt? Zijn ze sterker aan het begin? Nee, nee, beslist niet. Want juist wij waren sterker. En ja, er komt een, uitval. En die gaat over meerdere schijven. En iedereen dacht, pak ze nou eens aan. En dat, ze stonden een beetje op elkaar te wachten en te treuzelen. En eh, ja, die jongens gingen nog een keer door, nog een keer, nog een keer. En één zonder eentje voor de keeper. En uh, onze keeper, die, nogmaals, je kon hem eh, twee keer nog net redden. Maar het derde tikje dat ging precies het hoekje. En 1-0. Inmiddels gaat Zandvoort wel weer in de aanval. Koen Magielsen en de Vries. En onze, daar gaat iets op Fernando Lewis dan leuk, leuk om te vertellen misschien is dat onze Fernando Lewis over twee weken zich heeft moeten afmelden. Omdat hij dan een interland speelt met Aruba. Wauw, dat is gaaf. Oh, oh, oh, oh, oh, een verre bal. Het staat 2-0 achter, verschrikkelijk. De bal gaat over links, gaat er iemand door. Ja, we hebben ook een inval met de rechtsback is helemaal weg. Op onze, die, waar ik net maar vertellen was Fernando Lewis dan, die in het als elftal gaat, gaat spelen over twee weken. Die staat rechtsbek geposteerd vandaag. Iedereen vraagt zich af waarom, maar er zal wel een reden voor, de trainer wel een reden voor hebben. Maar die was naar voren en, eh, Edo maakt gebruik van de ruimte en uh, eh, schiet hem in de verse hoeken. Dus 2-0 na uh, nog net niet eens een kwartier spelen. Dus. Nou, verre van sterk begin dit. Gaat ja, nou, En verre van sterk, ik noem het een heel zwak begin. Ja. Maar laten we, laten we de, rug, de, de, de ruggen rechten zou ik zeggen. En eh, we gaan kijken of we er nog iets van kunnen maken. Het is wel heel triest dit, maar eh, we houden de moed erin zou ik zeggen. En eh, zodra ik wat te melden heb, dan hoop ik dat het goeds te melden is. En dan meld ik me. Dankjewel, dankjewel Piet voor dit moment. En graag tot zometeen als er weer wat te melden is. Momenteel daar in Haarlem de stand 2 tegen 0 helaas. Een zwak begin van SV Zandvoort. Wij gaan de nieuwe single draaien van Jaap Reesema. En die doet hij samen met eh, Kevin de Crow. Hier dus eh, Laat me nooit meer los. Oftewel Never eh, le gonna Let Me Go. Soms ben ik kwetsbaar en alleen. En mijn enige troost zijn de muren om me heen. Ik wacht tot jij weer bij me bent en jij staat me bij als de spiegel mij niet kent En ik zie Me voel ik me veilig Dus ik smeek je alsjeblieft Oh Je noirais bien, c'est pour dix ans, mais j'en prendrai pour cent dix ans au moins, au moins cent dix ans. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh, oh, oh. de tous tes monts blancs. Nou, dat zijn echt eh, zonnige klanken, hè, joh. De Helen, zo op de zaterdagmiddag. We gaan eens even kijken wat er hier eh, in de portemonnee is gekomen in Zandvoort, uh, eh, 294.541 euro. Oké, en hoe is dat gebeurd? <laughs> nee, automobilisten, fietsers, bromfietsers, andere weggebruikers, noem het maar op. Die zijn afgelopen jaren wordt in totaal 1861 keer op de bon geslingerd. Nou, dat leverde dus bijna een kleine 3 ton op aan boetes. En dat bleek uit het jaaroverzicht van het CJIB. En ik denk dat, eh, nou ja, ik ben niet de sponsor van de gelukkig. Maar... Nee, nou ja, de Brom en de Snorfietsers eh, die zijn uh, grote sponsoren van dit hele verhaal. Dat lijkt mij ook, Want er is 277 keer een boete uitgeschreven om te rijden zonder helm. Oh, ja. Dat, is natuurlijk ingevoerd op de Snorfiets. Ja. ja, dat is big business. Ik zie het ook wel eens gebeuren hoor, op de Verlenderweg... dat er een keer zo'n motoragent achter een snorfiets aangaat zonder helm... en dan ben je gewoon de pineut. Ja, je moet ook niet krijg, zonder helm rijden. Krijg je meteen eh, de boete. Nee, daar heb je wel gelijk in. Voor de veiligheid eh, is het sowieso eh, belangrijker. Precies. Oké, maar ook niet te hard rijden dan, hè? Want oh. je ziet ze af en toe met die elektrobikes. ja, je hebt die e-bikes, die e-fatbikes, die gaan veel te daar zijn ze nou ook druk mee bezig om dat aan banden te leggen. Ze hebben zelfs een speciale rollerbank daarvoor in het leven geroepen, aangeschaft zodat ze kunnen kijken of die fietsen niet eh, meer ondersteuning geven als 25 eh, km per uur. Nee, je moet blijven trappen om eh, vooruit te komen. Maar ik zie heel vaak gewoon mensen op zo'n ding zitten gaat het helemaal automatisch. Ja, dat die hebben een, een, gashendeltje erop gebouwd. En dat, oh, dan heb je een niet goedgekeurde bronfiets zonder helm, zonder verzekering, zonder rijbewijs waarschijnlijk. En dan heb je echt duizenden euro's aan boetes in je zak. Nou, je hebt het over zonder verzekering, want dat is de hoogste boetes die uitgeschreven zijn in uh, Zandvoort heeft uh, eh, 30.750 euro opgeleverd. Oh, lekker. Dus zonder verzekering, dat is eh, de koploper hier in Zandvoort. Dus big kassa, hè? gewoon ook hier in Zandvoort voor de overheid 294.541 euro. Allemaal, Doe maar 10% eh, ervan. Ja, Lullen nou, we nee, over. dat is lekker toch? <laughs> Heb je je jaarsalaris weer binnen, man? Juist. <laughs> Oké, wij gaan weer lekkere muziek draaien. Hier is eh, Bobby Brown. Je eh, de single van Bobby Brown, uh, eh, Every Little Step. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen over eh, naar, uh, naar Saoedi-Arabië, wou ik zeggen. Ja, nou, bijna wel, ja. Bijna wel, dus want we hebben het over de Formule 2 race. Die is daar op dit moment gaande, Mo. Ja, klopt. De feature race, de hoofdrace van de Formule 2 in, op het circuit van Jeddah in Saoedi-Arabië... is van start gegaan, 13 rondes geleden al. En in de eerste ronde bij de start is er een crash geweest tussen Stanek en Marty... Waardoor er een eh, safety car situatie eh, direct eh, kwam. De safety car situatie is drie rondes geweest. In de tweede ronde van de safety car situatie ging Bortoleto eruit met een kapotte auto. Die heeft hem in de pits geparkeerd. En ondertussen, zei ik al, zijn we op de 14e ronde alweer van de 28. Dus precies op de helft zijn we nou aan het rijden. Fittipaldi is eh, virtueel eerste. Eigenlijk ligt hij eh, vierde, maar de top drie moet nog de pits in. En als we gaan kijken naar onze Nederlandse Richard Verschoor... die is nu virtueel tiende, oftewel dertiende plaats. Oké, ja. En uh, Berman, die zien we niet terug in de Formule 2. Nee, Berman in de Formule 2 die had pole position gekwalificeerd. In de Formule 2 natuurlijk, maar door het uitvallen van een Ferrari-coureur met... Sainz. Ja, Sainz met acute blinde darmontsteking is eh, Berman in de Ferrari gestapt. En gisteren een hele mooie vrije training eh, gereden en een eh, kwalificatie. Het leuke van de vrije training van gisteren, de derde vrije training... die is afgevlagd door de winnares van de Formule 1 Academy. Oh, dat was wie is dat? Doriane Pin uit mijn hoofd. Oké, oké. Eh, Doriane Pin toch ze. Ja, ja. Doriane Pin. En in het Nederlands is daar eh, drie geworden. Maya ja. Verheug. Maya Weug. Oh, Weug, ja. Weug is uh, derde geworden in zowel de eerste race als de tweede race van de Formule 1 Academie. En Doriane Pin die is in beide races ook eerste geworden. Nou, dus die heeft de meeste punten. Dankjewel voor het uh, race nieuws. Let me tell you. Girl, you my little So I will give a hoot what you do, say girl, I know You a little too tame I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know Tell him I'm, tell him I'm next Tell him you find a little something fresh, I know Tell him I'm, tell him I'm next Tell him you find a little something fresh, I know Put a little gold in the teeth and the fit good So I took the doors out the deep, okay I see a brother holding your seat, no beef But I'm trying to get the know you at Don't take my talking to your own I can keep it chill like the Soviet blunt I'ma keep it real when your man long gone If you're looking for a friend then you got the wrong song, baby girl. What's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You on me? Go figure. To the back, to the front. You a ten, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front.